sunshine. Goodbye sunshine. Goodbye sunshine. Het afscheid doet ons elke zeer, maar volgend jaar zijn wij er weer. Vanaf april, ik weet het goed, krijg ik de kriebels in mijn bloed. Want in dit kleine kikkerland loopt het toch steeds weer uit de hand. Ik zoek de zon, ik ga eruit en kom ik terug, dan zing ik luid. <laughs> Goodbye sunshine. Goodbye sunshine. Goodbye sunshine. Het afscheid doet ons telkens zeer, maar volgend jaar zijn wij er weer. zijn. Het afscheid doet ons elke zeer, maar volgend jaar zijn wij er weer. Steeds die paar het is waar, geven je moed voor heel het jaar. Want met een bruine snuit zie je er toch veel beter aan uit. Een pan, een strand, een blauwe zee brengen je rust, je bent tevreden. Laten we blij zijn dat het kan, een beetje de nu en dan. volgend jaar zijn wij er weer. Goodbye sunshine, everybody sing me. Goodbye sunshine, everybody sing me. Goodbye sunshine. Het afscheid doet ons dan zeer, maar volgend jaar zijn wij er sunshine.